uur. een Klomp met het NOS-journaal. Te gaan waar het Zika-virus heerst. Volgens het RIVM kunnen zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden hun reis beter uitstellen. Op dit moment zouden er 27 landen zijn in Midden- en Zuid-Amerika waar het Zika-virus voorkomt. Onder meer Brazilië, Suriname en Mexico. Door het virus kunnen ongeboren baby's hersenschade oplopen of bijvoorbeeld een misvormd hoofdje krijgen. De schutter die vrijdag vier mensen doodschoot in een afgelegen dorp in Canada is een jongen van 17. Hij wordt aangeklaagd voor viervoudige moord en zeven pogingen tot moord. De schietpartijen waren in La Loche, een dorpje waar vooral Canadese aboriginals wonen. De dader schoot eerst in een huis twee broers van 13 en 17 dood en opende, daarna het vuur in een school. Een leraar en een onderwijsassistent kwamen om het leven, zeven anderen raakten gewond. Waarom de jongen om zich heen schoot is niet duidelijk. Voor de kust van Thailand is een wrakstuk gevonden dat waarschijnlijk van een vliegtuig is. In Thaise media wordt gespeculeerd dat het wrakstuk mogelijk van vlucht MH370 is, die twee jaar geleden van de radar verdween. Het stuk metaal van 2 bij 3 meter spoelde aan in het zuiden van Thailand en werd gevonden door dorpelingen. Het vliegtuig van Malaysia Airlines met ruim 200 mensen aan boord is waarschijnlijk neergestort in de Indische Oceaan. In Engeland heeft een vrouw die beweert dat ze miljoenen euro's heeft gewonnen bij de loterij een probleem. Haar lot is in de wasmachine beland. Ze zou met haar lot 43 miljoen euro hebben gewonnen, maar kan dat niet aantonen omdat het lot in haar spijkerbroek zat die ze in de wasmachine had gestopt. De winkel in Worcester, waar de vrouw het lot had gekocht, heeft haar aangeraden om het lot op te sturen naar de loterij. Die zei eerder al dat er een loterijwinnaar zoek is en dat het papiertje in Worcester is gekocht. Het weer bewolkt en mistig met in de loop van de nacht af en toe regen. Het koelt af naar een graad of drie.